Want het lijkt de goede kant op te gaan met het aantal coronabesmettingen, zegt Hugo de Jonge. Het zou mogelijk te maken kunnen hebben door een combinatie van vaccinatie en opgebouwde immuniteit. Omdat mensen die besmetting hebben doorgemaakt. Laten we het hopen dat het zo is. Laten we de cijfers heel goed in de gaten houden de komende week. En het kabinet kijkt al altijd naar wat er wel kan, maar we gaan geen onvoorzichtige dingen doen. Ook de avondklok verdwijnt misschien. Helemaal zeker is het nog niet. Dit weekend kijkt het OMT of het allemaal wel verantwoord is. Dinsdag is er weer een persconferentie. In Oosterhout in Brabant is een man van 30 opgepakt nadat hij zijn ouders had gestoken. Die raakt hierbij licht gewond. Waarom de zoon zijn ouders stak is niet duidelijk. De politie onderzoekt de zaak. Verbazing bij een aantal toeristische attracties die op de lijst staan van coronatestevenementen die gisteren werd gepubliceerd. Ze wisten er zelf helemaal niks van af. Het gaat onder meer om een groot zwembad in Brabant en ook museum De Hermitage in Amsterdam was niet op de hoogte van de opening. Het ministerie dat de lijst maakt bevestigt dat er een paar fouten in de lijst stonden. Sommige plekken zijn er daarom vanaf gehaald. En in Amsterdam is een autospiegelbende opgepakt. En die hadden het specifiek voorzien op Tesla-eigenaren. Ook deze man raakte meerdere keren zijn spiegels kwijt. Vijf keer alweer met Tesla. Drie keer eh, laadkabel en, en twee keer de spiegels. De dieven zouden zeker 87 keer hebben toegeslagen. Het is wel de vraag waarom. Spiegels voor een Tesla leveren geen fortuin op. Een setje spiegels kost minder dan 100 euro.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 We met the silence in the peace and quiet for more than just a day. And every time we burned our hopes and killed our dreams, it was not an easy way to face reality. And out of the blue we'd seen them all. It's an ancient way of traveling through life when mistakes are set aside and forget about what used to be so valuable at any price. And every time we burn our hopes fulfill our dreams. It is not an easy way to face reality. And out of the blue above us while we thought we'd seen them all. Met Hij met The Sea of Love. every sacred word is true. I learned to love because of you. And oh, Mama, I saw the world, and it was good and full of kindness. And every step I took, you held my hand. I am not afraid, I'm not afraid. I finally grew. Mama, this one's for you. this one's for you van 10 tot 12. The Sea of Love. special way. I wonder how you know the things I never say. I can't imagine life without you by my side. The power of your love is all I need tonight. I know there have been times that I have caused you pain. I turn them all around if I could start again, there's something I must say. I know it's overdue, the sweetest thing I've known, or oh, ever called my own, begins and ends with you. How I love you, how I love you. So come into my arms, lay down by my side. The moon is always there to keep our love alight. I've reached so very high for everything that's mine, and at the top is you. I want you for all time, a dream forever new. How I love you. So come into my arms and lay down by my side. The moon is always there to keep our love alight. You know me like a book you've read a thousand times. We know each other's hearts, we read each other's minds. This feeling's always new. How I love you how I love you Fred hij met The Sea of Love. Is het niet gewoon oké? Het is net alsof ik niet meer voor jou besta. En je woorden voelen liefdeloos en koud. Maar elke keer als ik besluit je los te laten, dan hou ik vast, want ik hou nog steeds van jou. Maar is het niet gewoon oké om elkaar te laten gaan, om die ruimte weer te vinden? vandaag. Als we morgen zien of het goed is, zo en de herinnering vervaagt. luistert naar Fred Heij met The Sea of Love. A smoky room, a small cafe te veel gezwegen. Ik heb gepraat, maar zelden iets gezegd. Ik heb gestreden, maar wist vaak niet waar tegen. Ik ken mijn grenzen, maar ik heb ze nooit verlegd. Voor het publiek was ik een vlotte prater vond altijd precies het juiste woord. Maar meestal was dat grotendeels theater. En zei ik dat wat men het liefst hoort. Maar om mijn hart tot jou te laten. mond echt openbreken. Want ik zei nooit, zomaar ik hou van jou. simpele gebreken. Jij hebt geweten hoeveel ik van je hou.